Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Israël gaat voorlopig door met de aanvallen op Libanon en Iran. Dat zegt premier Netanyahu in een reactie op de woorden van de Amerikaanse president Trump. Die zei eerder dat een deal met Iran dichtbij kan zijn. Volgens hem is het regime van plan akkoord te gaan met een 15-puntenplan. Iran zegt dat er geen onderhandelingen lopen... maar dat de woorden van Trump alleen bedoeld zijn om de olieprijzen te laten dalen. Premier Netanyahu wil niet op het plan van Trump reageren. Het dodental van een vliegtuigcrash met een militair toestel in Colombia is opgelopen tot acht. Dat zegt de president van het land. 83 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. In totaal waren er 125 militairen aan boord van het toestel. Dat soort er kort na het opstijgen neer. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De VS betaalt Total Energies bijna een miljard dollar om twee windparkprojecten stop te zetten. In ruil daarvoor moet het bedrijf investeren in Amerikaanse olie- en gasprojecten. Het Franse bedrijf krijgt het geld terug dat vier jaar geleden werd betaald voor vergunningen voor windparken op zee. Total Energy zegt, dat het, zegt het niet nodig te vinden om verder in windenergie te investeren... omdat zo op een goedkope manier aan de vraag naar energie wordt voldaan. President Trump is voorstander van fossiele brandstoffen... en heeft al vaker geprobeerd windparkprojecten stil te leggen. Vanwege de hoge brandstofprijzen vaart een deel van de Nederlandse vissersvloot deze week niet uit. Zo blijft volgens Omroep Flevoland ruim de helft van de boomkorvissers aan wal, omdat het niet langer rendabel is. Landelijk liggen er zo'n 20 kotters stil, waarvan er 15 uit Urk komen. Volgens de Nederlandse Vissersbond zijn de kosten bijna verdubbeld. Een boomkorkotter verbruikt nu voor 25 tot 30.000 euro aan brandstof per week en dat is niet rendabel. Andere kotters, zoals die voor garnalenvissers, gaan wel de zee op. Zij verbruiken minder brandstof. Het weer bijna overal bewolkt, maar blijft droog. Het koelt af tot een graad of 5. En ook morgen bewolkt, met in het binnenland af en toe zon.